12 uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg vindt dat de gedragscode... die de farmaceutische industrie heeft opgesteld tekortschiet... omdat er niets in staat over de hoogte van de medicijnprijzen. Volgens de brancheorganisatie is dat aan medicijnfabrikanten zelf... en ook zouden mededingingsautoriteiten het kunnen zien als verboden prijsafspraken... Maar minister Bruins vindt dat de medicijnprijzen wel thuis horen in de gedragscode. Hij heeft de farmaceutische industrie gevraagd om met een verbeterde versie te komen. De overname van het Britse thuisbezorgbedrijf Just Eat door het Nederlandse Takeaway loopt minstens een week vertraging op. De Britse mededingingsautoriteit gaat eerst onderzoeken of er genoeg concurrentie overblijft als de overname doorgaat. Eerder deze maand kwam de deal rond tussen Just Eat en Takeaway. Als de overname doorgaat wordt het moederbedrijf van Thuisbezorgd marktleider in Groot-Brittannië. Dat is nu al het geval in veel Europese landen en in Canada. Bij een woningbrand in Duiven zijn vanmorgen drie doden gevallen. Buren die zagen dat het huis in brand stond... proberen de bewoners te vergeefs te waarschuwen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In de Chinese stad Wuhan wordt binnen 10 dagen een ziekenhuis gebouwd... waar maximaal 1000 mensen met het nieuwe coronavirus terecht kunnen. Ondertussen mogen in zeker 11 Chinese steden... mensen voorlopig niet met het openbaar vervoer. Zo'n 37 miljoen Chinezen hebben hiermee te maken. In de hoofdstad Peking zijn de verboden stad en meerdere tempels voorlopig gesloten. Ook Disneyland in Shanghai gaat dicht... Er zijn nu zeker 26 patiënten overleden aan het coronavirus... vooral mensen die al verzwakt waren. Het aantal zieken ligt rond de 900. Het weer, veel bewolking. Op sommige plekken komt de zon ook tevoorschijn. Het is vrijwel droog bij 3 tot 7 graden. Vanavond ontstaat op veel plaatsen opnieuw mist. Vannacht kan het licht vriezen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat via de voorknopend De Hoek 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is een test, dus luister goed.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 Where stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl mon amour. Moi, ma selle tu es très belle. N, S, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français.